Bonenbakker met het NOS Journaal. Huizenkopers krijgen steeds vaker een juridisch conflict met de verkoper. Dat zeggen de rechtsbijstandverzekeraars Achmea en DAS. Volgens hen komt dat door de krapte op de woningmarkt. Kopers brengen steeds vaker een bod uit zonder zich goed te verdiepen in de gebreken van een woning. Ook zien ze vaak af van een voorbehoud voor financiering of een bouwkundige keuring... omdat ze dan meer kans maken op het huis. Maar daardoor kunnen later wel conflicten ontstaan. Een juridische procedure heeft vooral zin als het huis gebreken heeft die door de verkoper zijn verzwegen. Vanaf nu geldt ook in Groningen code oranje vanwege gladheid door ijzel. Een uur geleden werd code oranje al van kracht in Friesland, Drenthe en op de Waddeneilanden. IJzel bestaat uit onderkoelde regendruppels die op de grond bevriezen en is in het donker nauwelijks te zien. Ook in Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Gelderland kan het glad zijn. Daar geldt code geel. Op de A59 bij Nieuwkuiken is de afgelopen avond een auto beschoten. Vermoedelijk gebeurde dat vanuit een andere rijdende auto, zegt de politie. Een van de drie inzittenden raakte licht gewond. De politie zoekt nog naar de andere auto. FC Utrecht heeft in de Europa League thuis met 0-2 verloren van KRC Genk. Daarmee zijn de Utrechters uitgeschakeld voor de volgende ronde. De wedstrijd begon 50 minuten later... doordat er tientallen Genk-supporters zonder kaartje in het stadion zaten. Daarop werd het hele uitvak ontruimd. Go Ahead Eagles verloor in Frankrijk met 3-1 van Nice... en heeft daardoor niet veel kans meer om door te gaan in de Europa League... Eerder op de avond wist Feyenoord wel te winnen.